een Klomp met het NOS-journaal. De kans is groot dat Khadija Arip voorzitter blijft van de Tweede Kamer. Waarschijnlijk komen VVD, CDA, D66, GroenLinks en SP niet met een eigen kandidaat. De PvdA wil Arip juist graag voordragen voor een nieuwe termijn. Volgende week woensdag wordt de nieuwe voorzitter gekozen. Ariep volgde begin vorig jaar Kamervoorzitter van Miltenburg op... die opstapte in de nasleep van de Teven-deal. Verkenner Edith Schippers gaat morgen verder praten met de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Ze wil kijken of een kabinet met die vier partijen een mogelijkheid is. Vandaag heeft Schippers met de leiders van alle 13 partijen in de nieuwe Tweede Kamer gepraat. De meesten vinden dat de VVD in elk geval in het kabinet moet komen, omdat dat de grootste partij is. De nabestaanden van de Arubaan Mitch Henriquez eisen vrijdag in een kort geding de namen op van de agenten die betrokken waren bij zijn dood. Henriquez overleed in 2015 nadat hij door agenten in een nekklem werd gehouden. De advocaat van de familie zegt dat hij de namen nodig heeft om het verleden van de vijf agenten te onderzoeken. Hij wil weten of hij schade op hen kan verhalen. Er komen geen Turkse ministers meer naar Nederland om campagne te voeren voor het referendum in Turkije. Dat zegt de campagneleider van de AK-partij in Nederland. Het kabinet verbood vorige week twee Turkse ministers om hier campagne te voeren. Daarna is een grote diplomatieke rel ontstaan. Het referendum in Turkije gaat over een grondwetswijziging die president Erdogan meer macht geeft. Alle inzittenden van het vliegtuig dat is neergestort in Zuid-Soedan hebben de crash overleefd. Het toestel stortte neer bij de landing. Doordat de deuren open gingen konden alle 44 passagiers en de vijf bemanningsleden het toestel uitkomen voordat het in brand vloog. Enkele passagiers zijn gewond geraakt en liggen in het ziekenhuis. Het weer bewolkt en op veel plekken regen. Vannacht wordt het geleidelijk droog.